Kees met het NOS-journaal. Nog ongeveer 300 klanten van Vodafone hebben last van de netwerkstoring. Dat is ongeveer de helft van de mensen die gisteravond nog problemen ondervonden met bellen en sms'en. Het bedrijf zegt dat de herstelwerkzaamheden aan het netwerk redelijk volgens plan verlopen, maar geeft voorlopig geen prognose meer over het oplossen van de storing. De problemen ontstonden gisteren door een brand naast een pand van Vodafone in Rotterdam. Robert M. heeft tegen betaling kinderen laten misbruiken. Dat heeft de officier van justitie in de Amsterdamse zedenzaak gezegd. Op de computer van M werden 45 kinderpornofilms aangetroffen. Die zijn gemaakt op de Filipijnen. Hij betaalde voor de films via een betaalservice op internet en keek live mee via een webcam. Als hij vond dat de kinderen er te oud uitzagen, gaf hij opdracht jongere kinderen te laten zien, zegt de officier. De eis tegen Robert M. wordt later vandaag bekendgemaakt. De prijs van benzine heeft weer een record gebroken. Volgens consumentencollectief United Consumers steeg de landelijke adviesprijs van de grote oliemaatschappijen vandaag tot bijna 1,88 euro voor een liter, liter euro 95. Ook diesel werd duurder en kost nu gemiddeld 1,51 euro per liter. Autogas LPG werd juist wat goedkoper. De benzineprijzen stijgen door de hoge olieprijs en die stijgt vooral door de onrust in het Midden-Oosten. Minister Roosentaal vindt het aannemen van de amnestiewet in Suriname een klap in het gezicht van de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Hij roept de Nederlandse ambassadeur terug voor overleg. Roosentaal vindt dat de amnestiewet geen verzoening oplevert, maar polarisatie. Er komt een meldpunt voor spoorpersoneel dat zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens Koninginnedag. Het is een initiatief van de spoorwegvakbond VVMC. Vorig jaar was vooral in Eindhoven en Den Bosch veel agressie. Volgens de VVMC waren er te weinig conducteurs en werd er te weinig materieel ingezet. Daardoor konden de duizenden feestgangers niet snel genoeg van de stations worden afgevoerd. Het weer op steeds meer plaatsen zon, alleen in het zuiden bewolkt. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen eerst zon, later regen en een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. E op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat file tussen Deventer en de afrit Voorst 5 kilometer.